Waarnemend fractievoorzitter Nicolien van Vroonhoven neemt nu nog voor hem waar. Premier Schoof moet opheldering geven over de ministerraad van afgelopen maandag. Dat vindt de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme, Rabin Baldeusing. Hij reageert ermee op het vertrek van NSC-staatssecretaris Asjabar uit het kabinet. Tijdens de bewuste ministerraad werd gesproken over het geweld rond de wedstrijd tussen Ajax en Maccabi Tel Aviv. Volgens Asjabar zijn toen racistische uitspraken gedaan, maar volgens premier Schoof was er geen sprake van racisme. Bij een Israëlische aanval op een school in een vluchtelingenkamp in Gaza-stad... zijn tien Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters. Zeker twintig anderen raakten gewond. Volgens Al Jazeera zijn er vandaag in totaal 23 mensen in Gaza omgekomen. Ook in Libanon waren er luchtaanvallen. Volgens Israël gericht op Hezbollah vielen zeker acht doden. De Nations League voetbalwedstrijd tussen Nederland en Hongarije is geëindigd in 4-0. Oranje plaatst zich daarmee voor de kwartfinales. Het duel heeft bijna een kwartier stilgelegen... omdat de Hongaarse assistent-bondscoach onwel werd. Hij is behandeld en naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de Hongaarse voetbalbond is zijn toestand stabiel. Na de spelhervatting benutte Oranje twee penalties. In de tweede helft vielen de 3-0 en de 4-0. Een aantal inwoners van Moordrecht, vlakbij Gouda, moet vannacht binnen blijven. Tijdens werkzaamheden aan de snelweg A20 zijn onlangs twee vliegtuigbommen uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Vannacht gaat de explosieve opruimingsdienst de bommen onschadelijk maken. De snelweg ligt, is ook in beide richtingen dicht. Het weer vanavond vanuit het noordwesten regen. Vannacht daalt de temperatuur naar 4 tot 9 graden. Morgen opnieuw buien, vooral in het noorden.